Levi van Eck met het NOS-journaal. De mensen die jarenlang tijdens een reïntegratieproject in Tilburg... met de kankerverwekkende chroom-6-verf werkten... willen een hogere schadevergoeding dan ze is aangeboden. Dat zeiden ze afgelopen avond op een inspraakavond met de gemeente. Ze krijgen minimaal 7000 euro, maar dat noemen ze een belediging... en denken aan een vergoeding van minimaal 20.000 euro. De getroffenen zaten in de bijstand en schuurden tussen 2004 en 2012 museumtreinen... Bij een dochterondernemer van de NS was al bekend dat er met schadelijke stoffen werd gewerkt. De top van het kerkgenootschap de Southern Baptist Convention in de VS heeft hervormingen beloofd na onthullingen over seksueel misbruik. Twee kranten onthulden dat sinds 1998 ruim 380 geestelijken en vrijwilligers van misbruik zijn beschuldigd. Ze zouden ruim 700 slachtoffers hebben gemaakt. De slachtoffers zeggen dat binnen de kerk niet naar hen is geluisterd... en dat klachten onder de pet zijn gehouden. De Southern Baptist Convention is met ruim 15 miljoen leden... een van de grootste kerkgenootschappen in de VS. Publicist Wim Dankbaar is veroordeeld tot twee maanden cel... vanwege smadelijke teksten over de moordzaak van Marianne Vaatstra. Dankbaar beweert al jaren dat de verkeerde man is opgepakt... voor de moord op het Friese meisje in 1999... De man die volgens hem medeplichtig is aan de dood van Vaatstra... wordt met naam en toenaam genoemd in een boek van Dankbaar. Maar die beweert er niks mee te maken te hebben. Bij de uitreiking van de Edisons heeft Ilse de Lange de Oeuvreprijs gekregen. Volgens de jury staat ze al twintig jaar aan de absolute top... met een uit, met een uit duizenden herkenbare stem. Zanger Nielsen won twee Edisons, één voor zijn album Diamant... en één voor het nummer IJskoud. Koud. Er waren ook Edisons voor onder andere Wende Snijders, Davina Michel en André Hazes. Het weer vrijwel overal droog. De temperatuur daalt vannacht tot net boven het vriespunt. De komende dag veel bewolking, maar later breekt in het zuiden en westen de zon door.